Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige scholen blijven vandaag op slot. In bijna heel het land geldt code rood vanwege de gladheid. Daarom hebben scholen en kinderopvanglocaties in onder meer Groningen, Friesland en Gelderland besloten om de boel dicht te gooien. Al zitten op deze basisschool in Den Haag de klassen wel gewoon vol. Vanochtend vroeg hakten ze de knoop door. Vanmorgen hebben alle collega's aangegeven van of ze het wel of niet zouden zien zitten. Ook eh, in combinatie met waar ze wonen. En toen hebben we besloten om open te gaan. En bijna alle groepen kunnen naar school. 16 van de 18 groepen kunnen vandaag gewoon fysiek onderwijs krijgen. De Hogeschool in Utrecht heeft besloten om in ieder geval tot 1300 uur de deuren dicht te houden. Pas ook een beetje op als je zo de deur uitgaat. Stoepen kunnen hartstikke glad zijn. Vooralsnog gaat het op de snelwegen best goed, zegt Rijkswaterstaat. De ochtendspits verloopt op dit moment vrij rustig. En er staat vooral geen file. En tot nu toe zijn er twee ongevallen door gladheid gebeurd. Onder meer op de A31 tussen Franeker en Leeuwarden ging het mis. Daar gleed een auto van de weg. Als je vandaag liever met de trein gaat, moet je ook oppassen, zegt ProRail. Op de perrons, het kan glad zijn. We hebben daarvoor extra laten strooien vannacht. Maar ja, het, eh, de boel kan weer opvriezen. Dus eh, altijd uitkijken. Er gaat van alles mis bij het bestellen van coronavaccins, schrijft het AD. Zorginstellingen bestellen vaak meer dan ze nodig hebben. Soms krijgen personeelsleden die nog niet aan de beurt zijn ook al een prik. Niet oké, zegt minister De Jonge. Dit is niet het moment om als werkgever even de toffe peer uit te hangen te denken... nou, ik nodig al mijn mensen uit, want dan dring je gewoon voor. Dan ben je aan het voorpiepen en dat gaat altijd ten koste van een ander. Hij is dus niet blij. Hij het is echt de groeten, zo werkt het niet. De inspectie zegt dat er geen controle is op hoeveel vaccins er worden besteld een aantal mensen in Limburg heeft gisteren op Valentijnsdag een gebroken hart cadeau gekregen. Het was een foutje van de chocolatier in Heerlen. Op foto's zijn gebroken of verkruimelde chocoladehart te zien. Wat er precies is misgegaan weet het bedrijf niet. De bakker denkt dat bezorgers het hart te hard door de brievenbus hebben geduwd. Ja, het weer dan nog. Er geldt dus code rood in een groot deel van het land vanwege ijzel en kans op extreme gladheid. In de loop van de ochtend wordt het beter hoor. Vandaag is er af en toe regen en het wordt een gaatje of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuidwesten, kans op verraderlijke gladheid door ijzel. Vooral op lokale wegen kan het soms spiegelglad zijn. Stel je reis voorlopig nog eventjes eh, uit. Bij de spoorwegen rijden er op een aantal trajecten, vooral in het westen van het land, minder treinen. De vertraging kan oplopen tot een half uur en dat duurt de hele dag.